Clemens Peters met het NOS-journaal. Zanger Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op Facebook schrijft de 63-jarige zanger dat hij uitgezaaide kanker heeft... en dat er niets meer aan te doen is. Rot werd in mei geopereerd aan een tumor in zijn maag en darmen. Daarvan leek hij hersteld. Maar in zijn bericht op Facebook schrijft hij dat een nieuwe scan er geen doekjes om wint... en dat er uitzaaiingen alom zijn. Hij schrijft verder dat hij blijft optreden tot hij erbij neervalt. Hoe lang dat is, wordt vanzelf duidelijk, Al dus Rot. Italië, Griekenland en Turkije worden geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat het dodental als gevolg van de bosbranden op 6. Op het Italiaanse eiland Sicilië proberen 250 reddingswerkers het vuur te doven. De luchthaven van Catania was enkele uren afgesloten. Griekenland heeft een noodplan in werking gesteld... en de burgerbescherming en hulpdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. Ook de rest van de Balkan gaat gebukt onder de hittegolf. De temperatuur blijft de komende dagen tussen de 35 en 43 graden. De politie heeft vanmiddag na een langdurige achtervolging op de A12 bij Zoetermeer drie mannen aangehouden. Rond drie uur kreeg de politie een melding over een hevige ruzie in een woonwijk in Vught in Brabant. Toen de politie daar arriveerde waren twee auto's weggereden. Eén daarvan werd door het camerasysteem langs de snelwegen herkend, waarna de politie de achtervolging inzette. Bij Zoetermeer botste de vluchtende auto op de vangrail. Twee arrestanten bleken licht gewond. Na een oproep op Facebook is de eigenaar achterhaald van een zeilboot... die bij het hoogwater in de Maas met trailer en al was losgeslagen. Een groep vrienden had het schip onlangs aangetroffen... in een zijarm van de Maas in Midden-Limburg. Nadat ze de boot, inclusief trailer, hadden veiliggesteld... deden ze hun oproep. Daarop werd massaal gereageerd en het bleek dat de boot in een jachthaven 10 kilometer verderop thuis hoorde. Ook de verraste Duitse eigenaar meldde zich. Hij gaat zijn boot vrijdag ophalen. Het weer. De wind neemt langzaam in kracht af.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 Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei is ons moment. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht Blij dat nu de tranen zijn verdwenen En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi dat jij da porta picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you.